Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In New York heeft iemand vier mensen doodgeschoten in een kantoorgebouw. Op beelden is te zien dat de schutter met een groot geweer het gebouw in Manhattan inloopt. Zag ook deze man. Ambulance, police, fire truck, everything coming this way. Uh, I personally a guy on the floor. He was laid out. I don't know what happened to him. Uh, I don't know if he got shot. In het gebouw zitten de American Voetbalbond NFL en een investeerdersmaatschappij. De schutter heeft waarschijnlijk zelfmoord gepleegd. Nederland legt maatregelen op tegen Israël. Twee extremistische ministers mogen van het demissionaire kabinet het land niet in... en ook wordt de uitvoer van wapens naar Israël beperkt. Allemaal omdat het kabinet vindt dat Israël te weinig doet voor de mensen in Gaza... zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden. Tot vandaag probeerde Nederland dit via diplomatie en in samenwerking met andere landen zelf sancties opleggen aan Israël was taboe. Maar na weken waarin steeds meer maatschappelijke organisaties en oppositiepartijen het kabinet om meer actie vroegen, willen ze nu deze nieuwe stap zetten. Premier Schoof zegt dat hij ook in Europa wil pleiten voor hardere maatregelen tegen Israël. En je zou denken dat je na drie weken Tour de France wel even klaar bent met fietsen. Maar na de finish zondag mochten een aantal grote renners gisteren alweer aan de bak. In Boksmeer stond de wedstrijd daags na de Tour op het programma. Veel mensen kwamen voor de razend populaire Tijmen Arendsman, die twee Tour-etappes won. Het spreekt natuurlijk altijd tot de verbeelding als er een Tijmen Arendsman eh, met twee Tour-etappes is en een Jonathan Milan. Dus eh, dat zijn natuurlijk wel een beetje de blikvangers eh, voor iedereen. De dameswedstrijd vind ik mooi. Het, en de jongens van, die in de Tour wat gepresteerd hebben, dat je die je voorbij ziet komen een paar keer. Dat is gewoon heel mooi. Ze kwamen niet voor niks. Arendsman won de wedstrijd in Boksmeer. Heb ik het weer nog voor je. Het wordt een zonnige dag. Alleen in het noordoosten kunnen pittige buien vallen. En later ook in Limburg.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 Het kabinet wil Israël zo onder druk zetten. Bij een Russische aanval op een gevangenis in de Oekraïnse regio Zaporizhia... zijn zeker 16 doden gevallen. Volgens de gouverneur zijn er gebouwen van de gevangenis bij de aanval vernietigd. De Colombiaanse oud-president Uribe is veroordeeld voor het beïnvloeden van getuigen en omkoping. Dat zou hij hebben gedaan om zijn banden met een paramilitaire beweging te verdoezelen. Het weer verspreidt over het land enkele flinke regenbuien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit is ZFM. gotta have faith. Mm. It's under Alleen bij ZFM. To know if I should lick my wounds and Say it was me instead There's an aching inside my head cause you did mm, what you said. Jason Derulo. Mm, that is all for the best, cause it is.